Dijkers met het NOS Journaal. Leraren op basisscholen en in het voortgezet onderwijs... moeten na maximaal een jaar een vast contract krijgen... staat in een plan van onderwijsminister Wiersma. Ook moet minstens 80% van het personeel op de scholen in vaste dienst zijn. En mogen er minder ZZP'ers worden ingehuurd. De minister wil zo met het plan werken in het onderwijs aantrekkelijker maken. De internationale politieorganisatie Interpol gaat een campagne starten... om 22 overleden vrouwen alsnog te kunnen identificeren. Het gaat om vrouwen die dood werden gevonden in Nederland, Duitsland en België. Ze konden nooit worden geïdentificeerd omdat ze vermoedelijk uit andere landen komen. Er worden nu onder meer foto's van bijvoorbeeld kleding van de vrouwen gedeeld... in de hoop dat iemand ze herkent. In Tunesië heeft een beveiliger drie mensen doodgeschoten bij een synagoge... Daarna is hij zelf neergeschoten door veiligheidstroepen. Tien andere aanwezigen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was er een feest met zo'n duizend mensen bezig in het gebedshuis in Tunesië. Steeds meer mensen melden zich bij specialistische klinieken voor transgenderzorg. Het aantal aanmeldingen verdriedubbelde in drie jaar tijd, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Het gaat vooral om jongeren, naar schatting is één derde jonger dan 18. Mia Nicolai en Dion Cooper balen dat ze met hun Burning Daylight niet naar de finale gaan van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending kreeg afgelopen avond in de eerste halve finale te weinig stemmen van het publiek. Dat kwam hard aan bij de zangers, maar ze zeggen met opgeheven hoofd naar huis te gaan. Volgens Dion speelde de sterke concurrentie ook een grote rol bij hun uitschakeling. Het weer bewolkt met langs de oostgrens wat regen. Op andere plekken is het droog. Later vanuit het zuidoosten kans op meer buien, soms ook met onweer. Het wordt 15 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file bij Amsterdam op de A10 Noord voor de Koentunnel... richting Den Haag en Rotterdam. De vertraging is nog een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Er blijft ook na dit jaar geld beschikbaar voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. schrijft staatssecretaris Van de Burg van Asiel. Eerder besloot hij om vanaf volgend jaar juist geen geld meer uit te trekken voor de zogenoemde bedbadbroodopvang. De man die in 2020 interne systemen van Twitter wist te hacken, heeft dat bekend. Hij en zijn handlangers wisten daardoor toegang te krijgen tot tientallen profielen. Ook die van PVV-leider Geert Wilders werd met hulp van de hackers overgenomen.